Levi van Eck met het NOS-journaal. De aanslag op de Britse parlementariër David Ames wordt door de autoriteiten gezien als terreurdaad. De politie zegt dat in het voorlopige onderzoek een mogelijk motief naar voren is gekomen... dat verband houdt met islamistisch extremisme. Een eenheid die gespecialiseerd is in terrorismebestrijding... heeft het onderzoek naar de moord overgenomen. Ames werd gisteren doodgestoken bij een werkbezoek aan zijn kiesdistrict... Kort daarna werd een man van 25 aangehouden als verdachte. Volgens Britse media gaat het om een Brit van Somalische afkomst. Bij Bergen ter Blijt in Zuid-Limburg is een automobilist om het leven gekomen bij een ongeluk. De auto van het slachtoffer raakte van de weg en belandde op een taluut. Op foto's is te zien dat de wagen over de kop is geslagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten. De politie heeft de weg volledig afgesloten. Het onderzoek duurt waarschijnlijk tot in de vroege ochtend. Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van deze zomer werd vermist... is een paar weken geleden in Rotterdam aangespoeld. Vermoedelijk is het lichaam van de ruim 60 jaar oude vrouw... via de rivier de Aar in de Rijn beland... die het zo'n 300 kilometer heeft meegevoerd. Bij de overstromingen deze zomer in Duitsland vielen meer dan 180 doden. Amerikaanse experts adviseren positief over een tweede prik met het coronavaccin van Janssen. Die tweede dosis is volgens de farmaceut goed voor de effectiviteit van het vaccin. De Amerikaanse medicijntoezichthouder besluit binnenkort of het advies van de experts wordt overgenomen. Het weer, er komen brede opklaringen voor en het is op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts is vorst aan de grond mogelijk. Overdag blijft het droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. is it 满。 was hoe ik van je houden kon. Echt waar, ik weet het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. kan mij niet schelen als je bij me wat ik voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel. Al komt de zon niet op, al valt de regen, kan mij niet schelen als je bent.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 off me. Oh yeah, step to the left, step to the right, do what you want. What really matters is the journey that we're on. Yeah, riding with you, i finally know where I belong. I belong. You're like a sunshine good vibes any anytime. any anytime that you want Can't believe that I found my sunshine. Oh, I was feeling so invisible. Yeah. I didn't know this could be possible. No, Alright, but you really something different. You do, you just work it out. And I think it's rubbing off on me.